Syrische regering. Die gebruikt volgens het Witte Huis buitensporig veel geweld tegen betogers. De VS steunt Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland die aansturen op een veroordeling van Syrië door de VN-veiligheidsraad. In het noordwesten van Syrië zijn gisteren weer enkele tientallen doden gevallen bij botsingen tussen het leger en betogers. Opnieuw is de EHEC-bacterie in Nederland aangetroffen op rode bietenspruiten. Bij welk bedrijf is niet bekendgemaakt. Het gaat opnieuw om een ongevaarlijke variant. Woensdag werd de bacterie al gevonden bij een teler in Kerkdriel. De agressieve variant heeft nu 31 levens gekost, bijna allemaal in Duitsland. Veel mensen zijn ziek geworden door Tauge van een teler in Neder-Saxen. Slachtoffers van de strijd in Colombia kunnen uitkijken naar compensatie. President Santos heeft een wet ondertekend die voorziet in schadevergoedingen en de teruggave van land. Miljoenen Colombianen moesten vluchten voor het geweld. Veel boerenland werd ingenomen door de vark of drugskartels. De compensatie gaat de Colombiaanse regering de komende jaren meer dan 15 miljard euro kosten. De Limburgse gemeente Simpelveld krijgt de jongste burgemeester van Nederland. Het is de 31-jarige Richard de Boer, die nu nog wethouder is in Brunsum. En neemt de titel over van Ryan Palma uit Hilvarenbeek. Die zal de wisseltrofee van de jongste burgemeester, de Rode Lantaarn, aan de boer overhandigen als die in Simpelveld wordt geïnstalleerd. De Doors hebben de strijd aangebonden met een bar in Parijs die helemaal in het teken staat van de legendarische band kroegbaas moet alle posters en foto's van de Doors uit zijn zaak verwijderen. Ook mag hij geen cocktails meer schenken die vernoemd zijn naar nummers van de Doors, omdat hij daarmee de indruk wekt dat de bandleden instemmen met het drinken van alcohol. Het weer, vanochtend eerst wat zon, maar daarna vanuit het westen buien.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 Anda met mensen stero. Hier, en een Spaanse troep mix. Donde está mi dinero? Vengo a processar tot ziens. Met Perfeito nunca nooit vriends. Spanish on Claro que sí Claro que no Los jóvenes Más chulo del pueblo Fase 2 sowieso Voor die hoofd chorizo Bocadillo con manchejo Dat is abajejo En anus del diablo Is de costa del sol Anus del diablo Dat is de costa En Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar What's the cellar? Hola supermercado, bola, supermercado, lavamos por ahí. silence with me Cause all I can see is your mind invincible. You better be class with the elite range And you better be that jive like they talk in the street. Well, my solo baby, yo.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 het hele van het ondergaan van de zon. Rotatie nu ziet, je haren en op je handen loco. Zo we de die had dat ik gedaan, je bent zo veranderd. weet niet wat jij papa als luister nou. Ik heb niet in de rij van ZFM.